Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een veroordeeld tot levenslang. De man van 35 was vorig jaar twee politieagenten met een hamer te lijf gegaan. Het incident was vastgelegd met een camera op het uniform van een politieagent. De man was in Nederland al veroordeeld wegens moord op de vrouw van wie hij een huis huurde. Hij zat hier zes jaar van zijn twaalfjarige celstraf uit. De rechter heeft bepaald dat de man niet binnen zes jaar vervroegd mag vrijkomen. Volgens een advocaat leidt de man aan een posttraumatische stressstoornis. Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 willen dat de rampplek opnieuw wordt onderzocht op achtergebleven menselijke resten. De stichting Vliegramp MH17 reageert daarmee op het bericht dat een journalist een menselijk bot heeft gevonden op de rampplek. De stichting gaat binnenkort in gesprek met het Openbaar Ministerie. Bij een vliegshow in Thailand is een gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot is daarbij om het leven gekomen. De vliegshow werd gehouden in het kader van de Nationale Dag van Kinderen in Thailand. Veel kinderen zagen de crash dan ook gebeuren. Het toestel waarin de piloot vloog was kort geleden door de Thaise luchtmacht aangeschaft. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Opnieuw is een tennisser geschorst omdat hij stopte aan tenniswedstrijden. Australiër Taylor deel unit 1207 op gebied Zandwijk mei 2012 en november 2014 in totaal bijna 300 weddenschappen af op wedstrijden. Hij mag zes maanden niet tennissen en krijgt een boete van 10.000 dollar. Het weer, buien met regen en natte sneeuw. Hier en daar blijft het ook droog en dan schijnt de zon. Vanmiddag meer buien. En er staat een stevige noordwestenwind bij een graad of 4. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.